Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de presidentsverkiezingen in een tweede ronde nodig. In de eerste ronde wist gisteren geen van de kandidaten een absolute meerderheid te halen. De meeste stemmen gingen naar de conservatief Ivan Doeken. Hij haalde zo'n 39 procent. Hij heeft beloofd dat hij als president de voorwaarden wil herzien van het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. Hij neemt het in de tweede ronde waarschijnlijk op tegen de linkse Gustavo Petro, een voormalig lid van een andere rebellengroep die ongeveer een kwart van de stemmen kreeg. Een bijeenkomst over de Turkse verkiezingen die de afgelopen avond in Vlaardingen zou worden gehouden is verplaatst naar Den Haag. Op de bijeenkomst sprak iemand van de Turkse IJ-partij, een afsplitsing van de nationalistische MHP en onderdeel van de oppositie tegen president Erdogan. De bijeenkomst in Vlaardingen werd afgeblazen na bedreigingen via sociale media. Volgens de organisatoren kwamen die van aanhangers van de Turkse regering. In Den Haag is de avond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Een van de oprichters van spelcomputergigant Atari is overleden. Het is Ted Dabney, die het bedrijf begin jaren 70 oprichtte samen met Nolan Bushnell. In 1972 brachten ze het pingpongspelletje Pong uit, het eerste commercieel succesvolle computerspel. In eerste instantie was het alleen in speelhallen te spelen. Debney had al snel door hoe verslavend het was. De prototypes van Pong haperden doordat de muntladers te vol kwamen te zitten. Later werd de thuisversie van Pong, die je op de tv kon spelen, een wereldwijde hit. Debney bleef niet lang bij Atari. Hij kreeg ruzie met zijn compagnon en stapte op. Ted Debney leed aan kanker. Hij is 81 jaar geworden. Het weer, de buien worden steeds minder actief. Vannacht is het met 18 graden heel zacht. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe...